Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Een bestuurder en medewerker van een thuiszorgbureau in Utrecht zijn opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten van cliënten. De twee broers van Turkse komaf declareerden vermoedelijk voor zo'n 6 miljoen euro aan dagbesteding en begeleiding van meer dan 100 mensen, terwijl die dat niet altijd nodig hadden. Soms gebeurde het met instemming van de cliënt. Bij het onderzoek in Utrecht zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Er zijn tien dure auto's in beslag genomen. De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het water bij de Haagse wijk Ipenburg... om informatie te achterhalen over de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden... op een eilandje in het water in de Haagse wijk. Hij was toen al acht dagen vermist. Hij had een afspraak gehad met een man die in Den Haag in de buurt van de plas woonde... Regisseurs brengen nu de diepte van het water in kaart. De Nederlandse actiegroep Konijn in Nood heeft op eerste paasdag geprobeerd om de Ronde van Vlaanderen stil te leggen. De stichting voert actie tegen de sponsor van het wielerevenement, de Lidl, omdat die vlees verkoopt van konijnen die binnen elf weken worden geslacht. De actievoerders wilden een brug dicht bij de finish blokkeren met kettingen, maar dat mislukte doordat toeschouwers de politie waarschuwden. Groot-Brittannië wil absoluut geen gezamenlijk onderzoek met de Russen... naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Skripal. Dat twittert de Britse delegatie die op dit moment aanwezig is... bij een speciaal overleg van de OPCW, de organisatie tegen chemische wapens. Sinds 10 uur vanmorgen praat een speciale commissie van de OPCW op het hoofdkantoor in Den Haag over de aanslag. Dat gebeurt op verzoek van Rusland. De Britten noemen het Russische voorstel tot samenwerking pervers en een afleidingsmanoeuvre. Het weer nog. Vanmiddag nu en dan buien waarvan sommige met onweer, hagel en windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Morgen draait de wind naar west tot noordwest, waardoor het een stuk kouder wordt, zo'n 8 of 9 graden.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 Dat levert een file op van 8 kilometer vanaf Empel en de vertraging is ongeveer een half uur. De linkerrijstrook is daar ook dicht. De andere kant op staat daardoor ook file, dus richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ook 11 kilometer. En daar heb je ongeveer 20 minuten tijdverlies. 10 minuten verdraging is er alweer op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidsendam. Verder een file al op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ido Ambacht en Sliedrecht 4 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer en ook alweer een kwartier verdraging.